4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat er veel meer gevallen van ebola zijn dan tot nu toe is gemeld. De VN-organisatie baseert dat op verklaringen van medewerkers die in het getroffen gebied zijn geweest. Hoeveel meer gevallen er zijn is niet gezegd. Officieel zijn er 1975 gevallen bekend van wie zo'n duizend mensen zijn overleden. De WHO houdt er rekening mee dat de uitbraak nog maanden duurt. Er was ook goed nieuws. Het lijkt erop dat Nigeria de verspreiding van de ziekte heeft voorkomen... door uitgebreid na te gaan met wie de patiënten in het land contact hebben gehad. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gezegd tijdens het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Het OM steunt het besluit. Van Aartsen wil de goedwillende Schilderswijkers beschermen tegen wat hij noemt pyromanen die de stad in gevaar brengen. De burgemeester overleefde een motie van wantrouwen die door de PVV werd ingediend. De gouverneur van de Amerikaanse staat Missouri heeft de veiligheid van de stad Ferguson overgedragen aan de staatspolitie. In de stad is het al dagen onrustig nadat vorig weekend een zwarte jongen door een blanke politieagent werd doodgeschoten. Parlementsleden, activisten en demonstranten leverden kritiek op de manier waarop de lokale politie omging met de rellen. Het team agenten wordt geleid door een zwarte man die is geboren in de omgeving. Ron Johnson trok na zijn benoeming meteen de straat op en begeleidde een vreedzame mars door Ferguson. De maandag overleden Amerikaanse acteur en komiek Robin Williams had de ziekte van Parkinson. Volgens zijn vrouw Susan Schneider leed Williams aan de eerste verschijnselen van de ongeneeslijke ziekte. Ook leed hij aan angsten en depressies. Williams werd maandagochtend door zijn persoonlijk assistent dood aangetroffen. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer. De komende uren nemen de buien iets af.